Frits Hemelkamp met het NOS Journaal. Voor het eerst is een passagier met de Amerikaanse commerciële ruimtevaartmaatschappij Virgin Galactic de ruimte ingereisd. Het ruimtevaartuig bereikte de afgelopen nacht een hoogte van 89,9 kilometer. Wat volgens de Amerikaanse luchtmacht het begin van de ruimte is. Tijdens de ruimtereis werd een snelheid van ruim 3500 kilometer per uur gehaald. De passagier was overigens geen onbekende. Het ging om Bert Moses, het hoofd van de astronautenopleiding van Virgin. Later dit jaar wil het bedrijf met betalende passagiers de ruimte in. Zanger R. Kelly heeft zichzelf aangegeven bij de politie van Chicago. Kelly wordt aangeklaagd voor het seksueel misbruiken van tien minderjarige meisjes. De slachtoffers zouden tussen de 12 en 16 jaar oud zijn. Geruchten over het mogelijk misbruik door de zanger zijn er al jaren. Later dit jaar staat een Europese tour van de zanger gepland. Of die nog doorgaat is niet bekend. Botswana overweegt de jacht op olifanten weer toe te staan. Volgens de regering is de populatie van 130.000 dieren te groot geworden en niet meer te beheersen. Het Wereld Natuurfonds is fel tegen het afschieten. Volgens de organisatie zijn er genoeg alternatieven en weet de regering dat ook. In Botswana leeft de grootste populatie olifanten van heel Afrika. De Venezolaanse oppositieleider Guaido heeft een verrassingsbezoek gebracht aan een benefietconcert in buurland Colombia. Het Hoge in Venezuela heeft Guaido vorige maand nog een reisverbod opgelegd. Volgens een lokale krant is hij met een helikopter de grens overgebracht. Het benefietconcert is een initiatief van de Britse miljardair Richard Branson. Hij wil zo geld ophalen voor humanitaire hulp voor Venezuela. Het land verkeert in een economische crisis. Verschillende landen hebben hulp aangeboden... maar volgens de zittende president Maduro is de hulp niet nodig. Het weer, vannacht temperaturen van iets boven de 0 tot 3 graden. Lokaal mogelijk mist. Morgen eerst sluierwolken die vooral in het noordoosten wat blijven hangen.